een Klomp met het NOS-journaal. Irakeren en strijdgroepen maken zich volgens Amnesty International... schuldig aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Duizenden burgers die uit IS-gebied waren gevlucht... zouden bij wraakacties zijn opgesloten, gemarteld of vermoord. Iraakse strijders geloofden niet dat burgers aan IS waren ontsnapt... en namen wraak omdat ze in hun ogen hadden samengewerkt met de terreurgroep. In Jemen is een akkoord bereikt over een wapenstilstand. Volgens de speciale VN-gezant duurt die zeker drie dagen... en gaat die in de nacht van woensdag op donderdag in. Mogelijk wordt het staakt het vuren daarna verlengd. Sinds vorig jaar vechten Houthi-rebellen in Jemen tegen regeringstroepen. Die krijgen steun van buurland Saoedi-Arabië. Donald Trump werd in de Grab 'em by the Pussy video die onlangs opdook opgehitst door de presentator. Dat zegt zijn vrouw Melania Trump tegen CNN. Trump maakte in de video allerlei seksistische opmerkingen over vrouwen. Melania zegt dat ze haar man niet zo kent en dat de presentator hem aanmoedigde om vieze en slechte dingen te zeggen. De presentator is inmiddels ontslagen. Een van de bekendste gevangenen van Guantanamo Bay is na 15 jaar vrijgelaten, Mohamedou Ould Slahi. Hij werd na 9-11 opgepakt omdat hij in Afghanistan getraind was door Al-Qaeda, maar er is nooit een officiële aanklacht tegen hem ingediend. De Mauritaniër werd bekend omdat hij vorig jaar een dagboek, dagboek publiceerde... waarin hij schreef over hoe hij gemarteld werd in Guantanamo Bay. Het Zweedse Nobelcomité heeft het opgegeven om contact te zoeken met Bob Dylan. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat hij de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Maar sindsdien heeft de zanger nog niks van zich laten horen. Het is dan ook niet duidelijk of hij op 10 december bij de uitreiking is. Het weer. Vanochtend gaat het vanuit het westen regenen met kans op onweer. Aan zee kan het stormachtig zijn. Het wordt een graad of 14. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. In het noordwesten is nog wel wat kans op een bui. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Gates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled, and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice. Truths and rights gone clear.